Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een school in Roseburg, een Amerikaanse staat Oregon... zijn 13 doden gevallen, meldt een officier van justitie. Ook zouden er 20 gewonden zijn. De schutter is omgekomen. CNN meldt dat het een man was van achter in de 20. Zijn motief is niet bekend. De slachtoffers zijn in verschillende klaslokalen gevonden. Eén vrouw had een schotwond in de borst. Over de andere gewonden is niets bekend. Op de school voor hoger beroepsonderwijs werd vooral lesgegeven aan volwassenen. Op de A15 is een motoragent zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen. Volgens ooggetuigen heeft de chauffeur de man met opzet aangereden. Ook de politie vermoedt dat er sprake is van opzet en doet nog onderzoek. Andere weggebruikers hebben de vrachtwagenchauffeur na het incident klemgereden. Hij is opgepakt voor verhoor. De Duitse politie heeft meer mensen nodig om de massale vechtpartijen in asielzoekerscentra aan te kunnen. Dat zegt de voorzitter van de grootste Duitse politievakbond. Afgelopen tijd is het bijna elke dag raak. Volgens de vakbond heeft de regering de situatie niet onder controle. De stichting Volkswagen Audi Claim stelt Volkswagen-importeur PON aansprakelijk voor de schade van duizenden autobezitters. De stichting eist per aangesloten Volkswagen-bezitter 3000 tot 7000 euro aan schadevergoeding. De claim kan in totaal oplopen tot meer dan een miljard euro. Volgens advocaat Van Oorschot hebben in een paar dagen zo'n duizend autobezitters zich aangesloten bij de claim. De Nederlandse volleybalvrouwen hebben de halve finale van het Europees kampioenschap bereikt. Oranje was in Ahoy met 3-1 te sterk voor Polen. In de groepsfase won Nederland met dezelfde cijfers van Polen. Het weer. Komende nacht is het vrijwel overal helder. Het koelt flink af naar 2 tot 7 graden. Lokaal zelfs een gaatje kouder. Vooral in het noorden en oosten is er kans op mist. Morgen breekt in de loop van de ochtend op veel plaatsen de zon door. Het wordt zo'n 17 graden. Na morgen blijft het droog en er is geregeld zon. Dit was het. En Ja, dan zijn we weer terug. Het tweede uur van uh, Tussen eh, ik ben gelukkig niet alleen vanavond in de studio... want ook eh, Orno Hulshoff is er en die heeft ook heerlijk muziek meegebracht. Orno, wat vond jij van het nummer van Saskia en Serge... wat we zo juist bruut hebben moeten afbreken... omdat het, omdat het nieuws er tussendoor kwam? Dat het nu weer opnieuw gedaan moet worden? Ja, vind ik ook. Hè? sta je ook achter. Zeker weten. Nou, dan komt hij. Ik pluk de mooiste ster uit het heelal. Ik pluk de mooiste bloem uit het diepste dal. Ik vlieg naar de horizon door het hemelsblauw. Alles wat onmogelijk lijkt, doe ik voor jou. Ik hou je stevig vast, laat je niet meer gaan. Ik kus je liefste lach en elke traan. En ik wil bij je zijn, zolang ik leef. Omdat ik grenzeloos weet ongelooflijk wat liefde doet. Ik ben een ander mens, ik voel me goed. Mijn leven zonder jou was kil en grauw. Jij geeft me zekerheid, ik hoor bij jou. Als jij me eventjes maar aan. we natuurlijk kennen van zomer in Zeeland. En dit was... Uh, uh, als je zachtjes zegt... Saskia en Serge wou je zeggen. Ja, zo, is... Eh, duo van zomer in Zeeland. Hè? Ja. <laughs> Saskia en Serge. <laughs> ik heb ze... Dit nummer wordt ook trouwens nog door nog iemand gezongen... die jij ook wel, wel kan waarderen. Vertel. Daarna Winner. Echt waar? Ja zingt het ook? Die zingt het ook. Ja, ja. Oh, dan, dan, breng je me op een goed idee. Want dan ga ik straks vandaan en weer natuurlijk ook nog iets eh, draaien. Maar jij hebt eh, alvast rekening gehouden met morgenochtend. Ja, als de morgen eh, zal aanbreken. Als de morgen is gekomen. Oh, nee, nee, niet die. <laughs> oh, dat, dat, nee, dat is, dat Wist je dat die man die dat zingt, Cat Stevens, dat, dat, dat het ook een moslim is? Nee, nee. Ja, die is, nou, jaren geleden alweer, heeft hij zich bekeerd tot uh, de islam. Ja. En, eh, maar ik denk dat het wel een vredelievende moslim is. Hij zal je niet onthoofden, denk ik. Ja, weet ik wel? <laughs> Ik, ken, ik ken hem niet, jij wel? Ja, wel de, de morgen, die onthoofd hij dan wel. Die is meteen weer ja. Ja, eh, Maar prachtig nummer, wat ook eh, Zeker weten. gebruikt is bij reclames. Hè? Morning has hm.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 En vooral door Orno Hulsel, want die heeft een liedje eh, voor ons meegebracht. Diana Krol, ik zei het al, daar ga ik dus volgende week naartoe. En eh, die speelt, of die zingt dan met een grote band in de Doelen in Rotterdam. Nou, wat zij onder andere in huis hebben is natuurlijk ook jazzrepertoire. Dat ga ik u vanavond niet laten horen, want ja, nou ja, ik had het u ook wel kunnen laten horen, want dat is ook fantastisch als ze dat doet. Maar ik, eh, ik wilde, vanavond wil ik iets met u delen uh, nummer California Dreaming, wat u kent van de mama's en de papa's... of de papa's en de mama's, zo u wilt. En, maar dat wordt op haar eh, eigen wijze zo fantastisch gebracht... dat u dat in een hele andere dimensie beleeft. Ken jij het, Orno, van haar? California Dreaming? Van haar niet, nee, nee, nee. All the leaves are brown And the sky is gray I've been for a walk on a winter's day.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 Ja. <laughs> ik weet het meer is uh, dat ik eh, mezelf ook kan horen. Vertel, wat, wat vond je van, dit, van deze uitvoering? Lekker rustig. Nou, relaxed wel. relaxed, ja. Ja. Zeer passend voor dit programma. Wat, wat vind je er nou van dat, dat allerlei wereldartiesten... want zij is niet de enige, want Barbara Streisand heeft dat natuurlijk gedaan... en een aantal anderen. Dat, eh, dat ze allemaal eh, eh, coveralbums maken tegenwoordig. Allemaal ja, met, met wereldhits, zeg maar. ja, als het een, een, nummer is dat wat aanslaat, denk ik... dan is het heel voor de hand liggend dat je wel eens van een goed nummer, en eh, beter, cover. Eh. Beter goed gepikt dan slecht gecomponeerd. Ja, juist. <laughs> ik zat te zoeken al, eh. ja. ik ken hem wel. Maar... Ja. Hey, maar ja, en dan krijg je ook wel, want dat blijkt hier ook wel weer uit, hele aparte opnames. er zijn natuurlijk ook groepen die coveren nummers en dan proberen ze eigenlijk het origineel te benaderen. Dat moet je niet doen, dan moet je er echt in. Nee, dan moet je er zelf iets, iets van maken. Een eigen slinger aan geven. Weet je waar ik ook grote fan van ben? Altijd nog. Crosby, Stills, Nash Young. Dit is het nummer Helplessly Hoping. Het is remastered eh, inmiddels het nummer. Dus digitaal zal het wel uh, geremasterd zijn. En dan klinkt het natuurlijk fantastisch. Dit is hem. love isn't lying, it's loose in a lady who lingers, saying she is lost and choking on hello. together are for, each other. Ja, de mannen staan altijd eh, garant voor eh, prachtige close harmony eh, zang. Crosby, Stills, Nash en Young. Helplessly Hoping. Een hele oude al trouwens. Mijn albums heb ik al zo. Ja. Hey Onno, Chris Isaac en Wicked Games. Hoe ben je daarop gekomen? Want ik, eh, eh, eh, misschien als ik het nummer hoor, dan, dan eh, herken ik het wel. Maar het zegt me zo even niets. Vertel. <laughs> Vertel. <laughs> Hoe ben je erop gekomen? Ja, of, nou ja, gewoon, of, of zeg je gewoon, nou, luister maar goed, dat is een heel bekend nummer.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 Oh nou, waar kende jij dat precies van? Ja, nou uit welke sector eh, kom ik eh, vandaan? Uit de bioscoopsector. Oh, uit, de, uit de filmbranche. De Jij komt eigenlijk uit Hollywood. <laughs> nee, het is, uh, nummer is namelijk eh, wereldwijd bekend geworden... nadat eh, David Lynch... ik weet niet of je daar wel eens van hebt gehoord. David Lynch? Nee. een beetje... Ja, een beetje duisterachtige films maakte hij meestal. Oké. En die maakte de film Wild at Heart. hele bekende film uit 1991, 1990. Ja. 1991. En daar zijn eh, behoorlijk wat grote sterren. Daar speelden in mee. Nicolas Cage, Laura Dern, Willem Dafoe. Uh, Isabella Rossellini. En die, dat nummer werd in die film gebruikt. Oké. Daar. Was het de titelsong? Of nou, of het de titelsong is, eh, dat hmm. weet ik niet. Maar het zou kunnen. Dat durf ik niet te zeggen. Oké. Nou, in ieder geval een heel mooi nummer. Ja. We hadden het net al samen even over Dana Winner. En dat kwam omdat jij zegt van ja, Dana Winner zingt ook een bepaald nummer. Dat was oh, dat, nummer wat... Van eh, eh, Saskia en Saskia ja. ja. Eh, maar ze zingt ook Paling Sound. Ja, <laughs> West, Westenwind. One Way Wind van de Cats. Ik had ook wel verwacht dat jij dat andere, de andere versie zou draaien. Uh, welke bedoel je? Hm, dat ze het ook samen zingt met eh, hm, Piet Veerman. Oké, ja, dat klopt. Nou ja. Ja, toch? Ja, ja, natuurlijk. Ik, ik zat al te wachten op die stem van... van Veerman. Van Veerman. Ja, maar goed. Die, ik denk, nou die is misschien uh, aan het... Piet, Piet had Piet, die betaalt Piet Veerman. Piet moet even de hond uitladen. Ja. Dus- <laughs> dat gebeurt allemaal in zo'n dorp, hè? In zo'n dorp. En wat ook in zo'n dorp gebeurt, is eh, dat je met een aanzichtkaart in de slagerij J van de Ven en al die, eh, die andere dorpse dingen. De, de, de, jeugd met Bietelhaar, die klift gezellig bij elkaar. Dan heb ik het natuurlijk over het dorp van Zonneveld. Die gaan we draaien voor Susie Davis, die helemaal in het verre Texas, Amerika meeluistert. Maar die ook Nederlandse roots heeft. Dus uh, vandaar het verzoek, het dorp van Zonneveld. Susie, voor jou. Zijn ze er alle 48? Er Is een groot orkest aangekomen. Om mij te begeleiden bij het volgende liedje. Een van de mooiste liedjes vind ik zelf. Op een tekst van Hugo Verhagen en op muziek van Jean Ferrat. Het dorp. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw te fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor een zandweg tussen koren door. Het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader. Zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter voorbij gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij Mien. En de dress waar met plastic rozen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter nooit voorbij zal gaan. De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoethout voor een cent. Ik zag hun moeder touwtjes springen. Dat dorp van toen het is voorbij, dit is al wat er bleef voor mij. Een aanzicht en herinneringen. Toen ik langs het tuinpad van mijn vader de ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voor goed voorbij zou gaan? luistert nog altijd naar Tussen App en Vloed. Dit is ZFM Radio Zandvoort. En ik draaide zojuist het dorp van Wim Zonneveld. Een eh, live versie uit zijn, eh, een van zijn revues moet ik zeggen. Want hij natuurlijk... Eh, hij reist het hele land door alle theaters van Nederland af met... met revues zoals nou, of zoals Toon Hermans dat ook gedaan heeft. En zoals nu bijvoorbeeld, ja, wie doen dat allemaal? Nou, Jan-Jaap van der Wal en een aantal van die andere cabaretiers die... Allemaal een eigen Hans Steven doet dat natuurlijk regelmatig. Uh, Brigitte Kaandorp allemaal oh, cabaretiers. En Wim Zonneveld was ook zo'n cabaretier, maar die kon ook nog heel, eh, heel mooi zingen. En daar heeft ze zojuist uh, een voorbeeld van gehoord. En we staan nog steeds eh, met onze voeten in de branding. En Orno gaat ook weer plaatsnemen. Orno, ik wil juist wat aan je vragen, dus... Oh eh, nee, ik wou even wat tegen je zeggen eigenlijk. Ja, ja, ja. gaat, eh, in Nee, ik ga je niet in You take me in the mailing. Nee, I don't take you in the mailing. Want het volgende liedje is speciaal voor jou. En het heeft voor ook mij? De, ja, en het heeft ook de titel Song for You. I've been so many places in my life and time. I've sung a lot of songs. I've made some bad rhymes. I've acted out my love in stages with 10,000 people watching.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 You taught me precious secrets of a truth withholding nothing. You came out in front, and I was hiding. much better. And if my words don't come together, listen to the melody. Cause my love is in there hiding. Ooh, I love you in a place where there's no space or time. a friend of mine. And when my life is over, remember when we were together? We were alone, and I was singing a song for you. Listen to the melody. melody. A Song for You, Karen Carpenter. En eh, dat weet je waarschijnlijk wel, ook hè? dat is ook drumde in de Carpenters. Ja, heb ik wel eens gezien, ja. Klopt. Eh, jammer dat de dame er niet bij is, maar ook dat hebben we al meer gezegd in de uitzending. Eh, maar het blijft altijd mooi om te draaien, de Carpenters. Eh, ik heb natuurlijk ook een mooie klaarstaan nog voor mijn lieve vriendin Yvonne. Want die luistert zo rond de klok van half twaalf. Het is al half twaalf geweest. <laughs> nou ja, het is al kwart voor twaalf. Ja, nee, nee, nee.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 Uh, Celine Dion en Barbara Streisand. En eh, we moeten het hem vertellen. Ja, dat doe jij het maar. <laughs> Prachtig de uh, eh, tussen Barbara Streisand en Celine Dion. Tel him. Ja, morgen alweer vrijdag, luisteraars. Dat betekent dat het weekend eraan komt. aankomt. heb jij nog speciale dingen voor het weekend? Dat je zegt van nou, ik ga daar of daar naartoe... want daar of daar valt dit of zus of zo te beleven. <laughs> Ja, zijn mond, mond vol. Misschien weet je een leuke, leuke evenementen of concerten in de buurt of zo. Nou ja, ik, eh, ik zit zaterdag eh, bij het uh, Oh, en is in een optreden. Een groot, een verzorging, een groot verzorgingshuis. En is dat een bekend koor, een groot koor? Mm, nee, ik koor? Nee, tenminste niet eh, dat mij... Eh, een koor dat je wel eerder gezien hebt ook? Of? Nee. Niet? Nee. Is dat, is dat nou uh, traditie dat er elke week daar een koor optreedt? Of nou, niet elke week. Nee, nee, nee. nee, Het is met, kijk, we hebben net de zomermaanden achter de rug. Dus dat is een beetje komkommertijd altijd. Ja. In feite. En dan, eh, nu gaat het weer een beetje... aankomende zaterdag? Aankomende zaterdag? aankomende zaterdag, ja. Is het openbaar? Openbaar? Is gewoon, ja, het is gewoon openbaar. Het is een hele grote ruimte, hè? ja, een eh, heel groot atrium. Atrium, uh, een centraal. koffiecorner en dergelijke. Ja. Maar van alles... en de koffie is niet duur. De koffie is niet duur. Nee. nee. En, dan lekkere vulkoeken erbij vulkoeken en dergelijke. En voor de oudjes natuurlijk lekker advocaatje <clears throat> met slagroom. <laughs> Oh, Uiteraard. ja, ik zie jou gelijk glunderen. Ja, ja, ja. <laughs> je hebt je laten eh, inschrijven, geloof ik, hè? Ja, ik heb hem al laten... Ja, nou, dan <laughs> wordt het omgedoopt tot huis. Ja, ja, ja. Omdat ook Heimpjeskaak, onze bassist, eh, daar, gaan gebruik van gaat maken. Ruud Jansen natuurlijk. Ja, ik vond het zo leuk eh, dat het er eigenlijk zo op stond. Ik denk, nou, dan zal ik even... Weet iemand... ik denk, nou, ik heb er eentje, hoor. waar je je kan inschrijven. Maar ja, de aanloopwoningen moet je nog even twintig jaar wachten. Dus ik denk niet dat jullie dat... Als er mensen in, Zandvoort of omgeving zijn trouwens... die uh, het weekend uh, op zaterdag de moeite willen nemen om naar Assendelft te komen... daar is kermis in Assendelft. Daar is in alle, alle horecagelegenheden is wat te doen. En ik speel daar zelf om, om zes uur s'avonds met een bandje. Een, leuke band, de Dutch Travel Band. <clears throat> Zij spelen veel Nederlandstalig repertoire. gezellig repertoire allemaal. En niet, niet van die die, van die zijknummers, om het zo <laughs> maar te zeggen. echt leuke, leuke, leuke nummers, goede doel en zo. En eh, nou ja, noem het allemaal maar op. Eh, ik val in voor het bandje. Ik heb eh, maandagavond de hele avond tot, tot, tot s'nachts gerepeteerd... om al dat repertoire met meester te maken. En als u het leuk vindt, Café de Delft heet het. Café de Delft. In Assen-Delft. Nou, Assen-Delft, hè. Delft, Delft. En dan Café Delft, dat moet dat te onthouden zijn. En het is niet ver hier vandaan. Vanaf Haarlem is het nou, ik denk zo'n 20 minuten met de auto. dat je wel in de goede richting gaat. Dat je niet in zuidelijke richting gaat. Dat je, <laughs> maar het moet in noordelijke richting. Het is Assendelft, luisteraars. Ja. niet Delft, maar <clears throat> Delft. Zes uur s'avonds, Café de Delft. Duif en, uh, en dan kun je eerst eh, maar nog even het Rinaldenhuis komen. Ja. <laughs> Zo je staat Eerst aan het Ronaldenhuis en dan eh, heb je het koor heb je, eh, bewonderd. En dan, eh, dan nog eventjes naar Assendelf om naar het bandje van, van Jacob te kijken. De Dutch Travel Band is niet mijn eigen band, maar een band waarbij ik inval. En dat vind ik heel gezellig om te doen. Ik ga nog een heel mooi nummer van Celine Dion draaien. Want dat vind ik toch zo... Ja, ik vind het zo'n fantastische zangeres. En voor alle mensen die in deze moeilijke tijden... of moeilijke ja, zware tijden van angst en, en onzekerheid dus toch met die uh, eh, vluchtelingenhoofd, dat er toch een hoop mensen bang zijn. Een hoop vechtpartijen, narigheid en zo. En, uh, niets, ten, uh, niets nadele van de goedwillende onder die vluchtelingen. Maar het is toch een beetje, ja... Ik lees nou weer iets op Facebook, Orno, daar wijs jij me op. Wat Dolly heeft geplaatst. Dat er lui zijn die een woning geweigerd hebben in Duitsland... omdat de makelaar van die woning een vrouw was. Ongelooflijk. dat kan nou niet, hè? Ongelooflijk, wat een dom volk. Nou ja, goed. Ik ga het av Maria maar voor ze draaien. Misschien helpt dat. Celine Dion. Irish love. ik weet niet of Maria daar iets aan kan eh, verhelpen... al die narigheid op de wereld. Maar in ieder geval... Eh, <laughs> ik heb maar wat, eh, wat, wat stemmers opgezet wat dat betreft... voor alle mensen die in deze onzekere tijden... een beetje steun aan muziek beleven. En dat hoop ik dat u dat de afgelopen twee uur heeft gedaan. Want we hebben weer ja, van allerlei mooie nummers gedraaid. Dankzij Ono. En ondergetekende en ook dankzij u thuis. Want sommigen hebben ook verzoekjes aangevraagd. En daar zijn we natuurlijk aan tegemoet gekomen. Zoveel mogelijk als wij konden. Hartelijk dank weer voor het luisteren. Ik ga er nog even uit met een stukje uh, Moon River. Nou, dat kennen we natuurlijk van Andy Williams. Die draait nog voor Suzy. Suzy, niet het hele nummer. Dat kan helaas niet meer, want we hebben nog maar een eh, nou, ja, ruime minuut te gaan. Dus uh, dat gaat me niet meer lukken. Ik dank u allemaal luisteraars voor het luisteren. Uh, morgen vrijdag, we hebben een, het weekend voor de boeg. Dus wat dat betreft, ga ervan genieten. Eh, Andy Williams, die zingt eh, dat prachtige nummer A Moon River. En die draai ik, ik zei het net al, voor Susie Davis. Oh no, jongen. Ik wil jou ook nog even bedanken voor je komst naar de studio. en jou ook nog even de gelegenheid geven om de luisteraars <laughs> vandaag te zeggen. Ja, nee, ik zit Mea culpa, mea culpa. Oké. <laughs> Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. maker, you heartbreaker. Wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world.